uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Omwonenden van de ingestorte brug in de Italiaanse stad Genua... mogen nog niet terug naar huis om spullen op te halen. De brug blijkt te kraken. Er moet eerst worden onderzocht wat daarvan de oorzaak is. Bij de brugramp kwamen vorige week 42 mensen om het leven. Ze reden over de brug toen die het begaf. Ook werden enkele huizen verwoest door het puin. Daarop werden ook bewoners van omliggende huizen geëvacueerd. De vier mannen die gisteren op het station van Tilburg werden opgepakt vanwege een bommelding worden verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf. De maximale straf die daarop staat is zes jaar. De vier zitten vast en worden verhoord. Het treinstation van Tilburg werd na de bommelding ontruimd. De vier mannen werden in een trein op het station aangehouden. Een explosief werd niet gevonden. Er worden steeds minder plofkippen verkocht in Nederland. Ruim 30 van de pluimveebedrijven is de afgelopen zeven jaar overgestapt op een langzamer groeiend kippenras. Inmiddels verkopen alle supermarkten dit ras, zo blijkt uit onderzoek van de Wageningen University. 70 van de Nederlandse productie gaat naar het buitenland, daarvan is het grootste deel nog steeds plofkip. De Franse oliemaatschappij Total heeft zich teruggetrokken uit Iran. Dat zegt de Iraanse minister van Oliezaken. Volgens hem is Total onder druk gezet door de Verenigde Staten. Dat land dreigt met sancties tegen bedrijven die zaken doen in Iran. Total was in Iran bezig met een gaswinningsproject. De Iraanse autoriteiten zoeken nu een ander bedrijf dat het project kan overnemen. Het weer vanmiddag breekt af en toe de zon door bij 20 tot 24 graden. Morgen geregeld zon met lokaal een enkele bui. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de kust tot 26 graden in het oosten van het land.